Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 31 rechtsextremisten opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest een Pride-evenement te verstoren in de plaats d'Alene. De politie trof hen aan in een verhuiswagen die aan de kant was gezet na een tip. De mannen zijn lid van de extreemrechtse groep Patriot Front. Het LHBTI-evenement ging na de arrestaties gewoon door, maar wel met extra beveiliging. In Tilburg is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Dat gebeurde kort na middernacht aan de Heuvelring in het uitgaanscentrum. Volgens getuigen werd op een druk terras een man onder vuur genomen. Een verdachte zou daarna in een auto zijn gestapt om te vluchten... maar hij reed zichzelf klem in een straat met paaltjes. Daar werd hij gearresteerd. De Tilburgse politie loste erbij een waarschuwingsschot. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Frankrijk is vandaag de eerste ronde van de verkiezingen voor de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. De Renaissance-partij van Macron doet het goed in de peilingen, maar wordt op de hielen gezeten door een nieuwe coalitie van vijf linkse partijen. Macron heeft deze week veel campagne gevoerd, want mogelijk wordt zijn partij de grootste in het parlement, maar haalt hij niet meer de absolute meerderheid. Dan zal hij met andere partijen compromissen moeten sluiten. In Groningen heeft een grote brand gewoed op een industrieterrein. Het vuur ontstond bij een ijzerhandel en sloeg over naar zeker één ander gebouw. Rond middernacht had de Groningse brandweer de brand onder controle. Er is niemand gewond geraakt. Het gebouw van de ijzerhandel wordt als verloren beschouwd. De brand was in de verre omtrek te zien. Omdat er veel rook vrijkwam werd er een NL-alert bericht verstuurd. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat stapelwolken. Vanavond kan in het noordwesten een lokale bui vallen. Het wordt 19 tot 24 graden.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 Yes, I guess I got what I wanted. I never knew what I needed. Leave it up to me to fuck it up without a good reason. I know, I know that it was my own fault. I never picked up that phone call.